Manik Zampersen eh, met het NOS-journaal. In het centrum van Eindhoven zijn afgelopen avond zo'n 180 supporters aangehouden... van de Italiaanse voetbalclub Napoli. De politie zegt dat er aanwijzingen waren dat ze een confrontatie hadden gepland met PSV-aanhangers. De twee clubs spelen vanavond tegen elkaar in de Champions League. De Napoli-fans zijn naar het politiebureau gebracht, waar ze worden geregistreerd. In de ochtend komen ze volgens de politie weer vrij. Er zijn ook vier supporters van PSV aangehouden. De klimaatplannen van Eurocommissaris Hoekstra staan onder grote druk. Hij had zijn plannen al afgezwakt, maar dat is voor sommige Europese landen niet genoeg. Donderdag wordt er over gepraat door regeringsleiders. Hoekstra publiceerde in juli het nieuwe doel voor 2040... een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van 90 Grote EU-landen vinden dat zo ambitieus dat ze denken dat dat te veel problemen oplevert voor de Europese economie. Australië en de VS hebben een overeenkomst gesloten over de toegang tot zeldzame aardmetalen in Australië. Ze willen zo minder afhankelijk worden van China. Het gaat onder meer om aardmetalen die worden gebruikt bij de productie van chips en in defensietechnologie. Met de deal is zo'n 8,5 miljard dollar gemoeid. Een deel van het geld wordt gebruikt om in Australië een industrie op te zetten... die de aardmetalen gaat verwerken. Nu gebeurt dat nog grotendeels in China. Een man uit Leersum moet 8,5 jaar de cel in voor het doodsteken van zijn buurman. In eerste instantie was de man vrijgesproken omdat er sprake zou zijn van noodweer... maar het OM ging in hoger beroep. Uit nieuw onderzoek aan het moordwapen bleek dat het verhaal van de dader niet waar kon zijn.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 ZFM. ZFM.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 natural destined like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 when the doubts, trying to do without. Maybe we don't have to fight 岁月。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 tea. If I'm not your type, well that's alright, cause that don't matter to me. Got the rhythm and the rhyme, I'm right on time, I'm gonna blow your mind. out to see you. Thought I'd let you know. I wanna be with you every day. Cause I got a feeling. FM 106.9 FM.